Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen week zijn er minder positieve testuitslagen binnengekomen bij het RIVM. Maar het is nog onduidelijk of de lockdown die twee weken geleden inging genoeg doet, zegt het RIVM. Al met al is het op dit moment nog te vroeg voor mij om hier eh, een, een, een oorzakelijk verband te kunnen eh, vinden. Maar het beeld is dus inderdaad een lichte daling. Er zijn bijna 12% minder positieve tests geweest de afgelopen week. In totaal 67.000 positieve uitslagen. Maar het kan ook deels komen doordat minder mensen een wattenstaafje door hun neus lieten halen. De gemuteerde Britse variant van het virus is in november ook al gevonden op een basisschool bij Rotterdam in Bergsenhoek, Lijkt het onderzoek naar de besmettingen daar. Die variant zou besmettelijker zijn, zegt deze viroloog. In Engeland zien ze uh, vrij snelle verspreiding van deze nieuwe variant. En eh, dat daarmee de, aantallen nieuwe infecties ook snel omhoog gaan. Nou, dat is wat we, als het even kan, zouden willen vermijden. wordt trouwens niet zieker van die Britse coronavariant. Een mysterie in Valkenburg bij Leiden is eindelijk opgelost. Vorige maand verdwenen drie meters hoge stalen paarden van bijna 3000 kilo per stuk. De kunstwerkers stonden naast een weg die verbreed moet worden. En nu is eindelijk duidelijk wie ze weghaalde. De dief heeft een brief naar een lokale uitgever gestuurd. De paarden zijn s'nachts van hun plek gehaald en staan nu in een stal. De schrijver zegt dat de paarden weer terugkomen als de bouwer van de weg vertrekt. Want hij of zij is niet blij met de verbreding. En een enorme oude boerderij huren voor een paar honderd euro per maand. Dat klinkt als iets onmogelijks. Maar in Brabant gebeurt het steeds vaker. Ze verhuren enorme leegstaande boerderijen anti-kraak... zodat er geen drugslab in een lege stal wordt opgezet. En Maite, die is blij. Zij huurt zo'n boerderij nu voor een prikkie. De stal moet wel leeg blijven. We gaan geen koeien houden? Dat zijn we niet verplant, nee. <laughs> Dat is ook niet de bedoeling, maar ook niet. We zijn hier echt puur en alleen om op eh, het gebouw en bijbehorende stallen te letten. Ja, als nieuwe plannen met de boerderij doorgaan, dan moet Maite wel binnen een maand vertrekken. Krijg je het weer nog? Vanavond is het grijs en vooral in het midden van het land heb je kans op een bui. koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen weer kans op regen. In het zuiden breekt de zon ook door en het wordt ietsje warmer, een graad of 7.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 om verpleeghuisbewoners naar de centrale priklocaties te brengen. Maar mogelijk lukt dat met thuiswonende ouderen wel. Het aantal zorginstellingen dat hulp van het Rode Kruis krijgt neemt toe. Medewerkers van het Rode Kruis helpen vanaf morgen in 36 instellingen... met bijvoorbeeld het verschonen van de bedden en het vervoeren van besmette mensen. Vier militairen die in 2015 betrokken waren bij een fataal duikongeval bij Curaçao... moeten worden vrijgesproken, vindt het OM. De vier hebben wel fouten gemaakt, maar dat valt hen volgens het OM strafrechtelijk niet te verwijten. Het weer, morgen wat regen, in het zuiden wat zon en maximaal 7 graden. talking too much about yourself. But you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this. When shit don't go your way, you know. I could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there, on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say.